uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Frans Timmermans weet nog niet of hij bij de Tweede Kamerverkiezingen... het gezicht van GroenLinks en PvdA wil worden. Die twee partijen willen samen meedoen aan de verkiezingen, maar daarover moet eerst nog worden gestemd. Die uitslag wacht hij nog even af, zei hij bij een EU-overleg. Anything I would say now would disturb that process. It's up to uh, the members of both parties to express themselves and then uh, everybody will have to make up their minds what happens next. Timmermans is nu nog vicevoorzitter van de Europese Commissie, maar die termijn zit er volgend jaar op. De NAVO-top wordt over twee jaar voor het eerst in Nederland gehouden. Dat is net bekendgemaakt op de huidige top in Litouwen. In welke stad het allemaal moet gebeuren in 2025 weten we nog niet. De militaire top trekt altijd duizenden bezoekers van landen over de hele wereld. Belangrijke wereldleiders zijn er ook altijd bij. In Hilversum is een man gewond geraakt in een autowasstraat. Waarschijnlijk wilde hij nog zijn spiegels inklappen toen de machine al begon te draaien. Daardoor kwam die bekneld te zitten. De man is naar het ziekenhuis gebracht. In Zuid-Europa moeten mensen zich goed voorbereiden op de mega-hitte van komende dagen. Op Sicilië kan het 48 graden worden en ook in Spanje en Portugal schieten de temperaturen boven de 40 graden. En niet alleen daar is het warm, in Oostenrijk ook al nu. De nieuwslezer van het journaal daar die had het zo warm dat hij aan het einde van het weerbericht een flesje water over zich heen gooide. Dat was die C2 am heißesten dag des jaren. Tijd voor een beetje afkoeling. Auf Wiedersehen. En ons weer. Later vanavond komt er regen aan. In het oosten is er ook kans op onweer. Morgen begint bewolkt met soms een regenbui. Later is er meer zon en dan wordt het een graad of 25. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan ruim 10 files. De files met de meeste vertraging zijn op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Knoop het Zaandam en Afrit Hoorn ruim een half uur vertraging.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 De Pinkstones komen op kruissnelheid met het wervelende Where We Have To Stay, een opverende saloonstamper waar ik mee begon. Nu nog Moving On en Baby I'm Still Right Here, waarbij ook de talentvolle Nicky Lane om de hoek komt kijken. aanbevolen. is het favoriete album van de maand. Aan sommige songtitels van Summer Dean, zoals She is in his arm, but I'm in the palm of his hand, kun je al zien dat ze alle oude klassieke country songs heeft bestudeerd. answers from a woman which whom I was told that with beautiful colors that shone like a halo above could search for my name in the heart of the I'd come with a heart that was empty and broke. tomboy and his love for the golden haired girl. As she read through my lines and the smoke of the candlewood world. She said the demons inside her made a damsel that he's destined to tame. And that love in my cowboy was barren and only in vain. op zijn outlaw-achtergrond in zijn nieuwe nummer Playing on the Tracks. Try to keep my mind on the present time, my pride on the task at hand. If I let it slip too far behind, I might start not giving a damn. I throw a lot of irons in the fire, keep my heart from getting cold. There ain't none of us ever getting any younger, all we ever gonna do is get old. No, I never grow up, I'll never slow down. If you can't hear the train whistle, listen up, cause it's leaving town. play. It's easy to listen, but if you ain't live it, I guess it's just words on a page. van deze week. De song is opgenomen door Don Williams. Het is geschreven door zijn gitarist Danny Flowers. De song gaat over een man die Oklahoma verlaat voor de felle lichten van Hollywood, maar ontdekt dat hij thuis veel gelukkiger is, waar hij zijn horloge kan instellen op Tulsa Time en waar de dingen in een veel langzamer tempo gebeuren. Crossroads, nummer 1 country hit. mine. I was going to Arizona, maybe on to California, where the people all live so fine. My baby said I was crazy, my mama called me lazy. I was gonna show them all this time. Cause you know I ain't no fooling, I don't need no more schooling. I was born to just walk the line. time. Living on toasted time. Well, you know I've been through it when I set my watch back to van James Downham. Wine and Whiskey is geen country drinklied. Dit nummer gaat eerder over het hebben van iemand in je leven die meer voor je kan doen dan wijn of whisky ooit zou kunnen. Na een zware dag is zij de eerste persoon die je wilt zien en de eerste persoon met wie je wilt praten. Je kunt elke vorm van pijn wegwassen. Je bent mijn remedie. Je bent mijn wijn en whisky. To you give up. I can turn to a safe place where I feel like I'm enough. Don't need no shadow. You're my wine and whiskey.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 Chevy S10, still kicking dust when we're putting back old country miles on When that sun's shining, we all get piled in, take ourselves on down to the muddy water. It one woman's trash is another one's treasure. country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Na bijna 25 jaar opluisteren van allerhande feestjes en evenementen met covers, is Lieselotte van Doren een nieuwe weg ingeslagen. Eigen songs, een uniek stemgeluid en een aparte soul, zoals zij het nu ook bezingt in Looking for Love. the bar, it's 3 a.m. Seeking solace in a bottle or any man who can make her forget what it's like to be here alone. She always remembers, so she drinks to forget. All the time she'd be waiting with fear in her heart this would be the last time you swore you never do it again and again and again Sonneke Carpenters, Sander en Arnoud Brinks, bekend onder de naam Tangerine. Victoria Eamon met 21st Century Mamas. you feel like you swoosh on her feet Business suit and sensible heels Another day tending to everybody else's needs Get the kids to school, don't speed To the laundry, mow the lawn Dancing in the kitchen to her favorite song She's cool, she can bend the rules. She's Reba Miranda, she's Mara, she's Tanya. She never complains, she's in the fast lane. No way, she's lazy. Some days are crazy. No time for the drama. Here's to all the 21st century. take a few blushes, gushers, serving mashed potatoes and a meat lover. Do the dishes, watch the game, help with homework, can't be late. Tomorrow gonna do it again. Through it all, she's got a plan, doing all she can, she's got the future in her hands. She's kind, she's cool, she can bend the rules. She's Riva Miranda She's married, she's ten, yeah She never complains She's in the fast lane, no way She's lazy Some days are crazy No time for the drama Here's to all the 21st century Mama She never complains. She's in the fast lane. No way. She's lazy. was het blokje country uit eigen land. Ex Connolly is constant aanwezig in het tour- en festivalcircuit in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Europa. En heeft in de loop van de jaren een reputatie opgebouwd als een compromisloze country traditionalist. I hope you're unhappy. Voor mij geldt het tegendeel, want ik ben er wel blij mee. Real Country I hope you're is het favoriete album van de maand. Gevangen in een volledig analoge setting zijn de tracks doordrenkt van traditionele Texas honky-tonk en western swing. Het resultaat is een rauw en nostalgisch geluid dat naadloos aansluit bij summerdins emotionele verhalen en één ervan is Might Be Getting Over You. a brand painted on the side. With his tucked in jeans and his cowboy crease, man, that's the kind of man I like. walked in the dance and I heard the band play someone to give my love to. Before the end of the song, I felt my heart at my Drake Milligan met Hate in Everything She Tries. Hij is acteur en zanger, vooral bekend om zijn rol van Elvis Presley in de CMT-serie Sun Records. En hij speelde in een film genaamd Nobody, waarin hij een jonge tiener Elvis portretteerde. I don't hear no thunder I don't see no rain, but she's got the bedroom looking like a cat to hurricane. She's looking in the mirror, and I'm looking at her. She's cussing underneath her breath, and I ain't saying a word. Probably ought to get going we're gonna make a reservation. Looks beautiful to me, but right now she's hating everything she tries on. But I these spaghetti straps I don't like them at all Slides them over off her shoulder Just lets them fall She keeps looking better With every change she's making I'm on the edge of this bed Smiling, waiting while she's hating Everything she tries on But I Australië afkomstige Tammy Moxon met haar nieuwe single Fight Fightin' Chance. We can break this wave of heartbreak. Step away from the same old dance. Find the strength to talk this over. We'll have a fighting chance. While this silence rages between us you Na de middelbare school nam John Wood verschillende bandjes, voordat hij besefte dat zijn grootste passie muziek was. Op 21-jarige leeftijd verliet John Wood zijn kleine stad en joeg zijn dromen na in Nashville. Met Damn This Too Lane maken we de overstap naar het tweede uur. I can country miles ja, dan ben je dus straks in het, tweede uur. Hebben wij eh, de raadsvergaderingen die om half acht beginnen in plaats van acht uur. Omdat het de laatste raadsvergadering is van het jaar. Dus uh, straks uh, half acht. de raadsvergadering in plaats van acht uur. En ik word naam Isabel Gullit van En daarvoor draaien we nog even wat muziek van Alfa. En daarna schakelen we live over naar de raadzaal. Damn, it's too late In a town this small, people don't talk, it's just a thing. I still ain't forgot This Chevy can't dodge that memory lane I used to be cool with a windshield afraid to take a chance and let some romance start. Don't even know your name, and you've already stole my on. Let me buy you one more. Let's get to know each other just a little before we hit that floor. Is that a yes? I guess you're feeling what I'm feeling, girl.